heeft in Rotterdam opnieuw iemand bij een bedrijf in de haven opgepakt die crimineel... Het is een medewerker van een fruitoverslagbedrijf. Hij zou criminelen hebben geholpen bij de invoer van een partij drugs. Begin deze maand onderschepte de douane 100 kilo cocaïne verstopt in een partij bananen. Toen werd meteen al iemand van het overslagbedrijf aangehouden, net als een chauffeur en iemand die bij het bedrijf een loods had gehuurd. Drugsmokkelaars maken steeds meer gebruik van medewerkers van havenbedrijven of corrupte douaniers. Touroperator Fly Orange heeft faillissement aangevraagd. De touroperator maakte gisteren al bekend dat zeven vluchten naar Marokko zijn geschrapt. Naar eigen zeggen kwam een Portugese chartermaatschappij die de vliegtuigen zou regelen zijn afspraken niet na. Daardoor werden vluchten van honderden mensen die naar Marokko willen geannuleerd. Nu schrijft Fly Orange dat het bedrijf is genoodzaakt alle activiteiten te stoppen... en daarom zijn nu alle vluchten van Fly Orange geannuleerd. Het aantal aanmeldingen bij PABO's, de lerarenopleiding voor het basisonderwijs, blijft toenemen. Blijft uit de recente cijfers van het landelijk overleg lerarenopleiding basisonderwijs... waarin de directeuren van de 24 PABO's samenwerken... Zowel voltijd als deeltijdopleidingen melden dat het aantal aanmeldingen is gestegen met 11 en 30 procent. Vervoersmaatschappij Eurotunnel heeft duizenden tickets voor de trein tussen Frankrijk en Engeland geannuleerd. Vanwege de extreme hitte zijn er problemen met de airconditioning in de treinen die daardoor niet allemaal kunnen rijden. Gisteren reden er ook al minder treinen door de Eurotunnel, dat leidde tot lange wachttijden. Het weer, de zon schijnt en er zijn wat wolkenvelden. Het wordt opnieuw zeer heet, 33 tot 38 graden. Lokaal kan vanmiddag een enkele onweersbui ontstaan.